Zes uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Alle seks met iemand die dat niet wil, wordt binnenkort strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Nu moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat iemand zich verzette tegen onvrijwillige seks. Maar als de wet doorgaat, hoeft dat niet meer. Het kan dan al strafbaar zijn als iemand had kunnen weten dat de ander de seks niet wilde. Met het wetsvoorstel wil Grapperhaus ook seksuele intimidatie strafbaar maken... zowel op straat als online. De Verenigde Staten vermoeden dat het Syrische regime afgelopen weekend een aanval met chemische wapens heeft uitgevoerd in de provincie Idlib. Over slachtoffers is niets bekend. Idlib is het laatste grote bolwerk van de oppositie. Afgelopen tijd zouden meer chemische aanvallen zijn geweest. Amerika waarschuwt Syrië dat het adequaat zal reageren als er bewijs is voor de aanvallen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben aanhangers van de verliezer van de presidentsverkiezingen de politie aangevallen. Ze gooiden met stenen en brandbommen. Het gaat om aanhangers van oud-generaal Prabowo Subianto... die verloor van zittend president Joko Widodo. De Man Booker International Prize is gewonnen door de Omaanse schrijfster Joka al Ze krijgt de prestigieuze prijs voor Celestial Bodies, dat uit het Arabisch is vertaald. Het werk gaat over de slavernij in Oman, die daar pas in 1970 werd afgeschaft. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen Vitesse en FC Utrecht. Vitesse won gisteravond met 3-1 van FC Groningen... en FC Utrecht versloeg Heracles met 3-0. De finale wedstrijden tussen Vitesse en Utrecht zijn vrijdag en dinsdag. De winnaar daarvan plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon vanuit het westen. Het blijft droog en het wordt 14 tot 19 graden.